ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht bij Julianadorp. Dat komt door een ongeluk. Je kunt omrijden via uitwijkroute 76. Verder staat er file op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht.